10 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Den Haag is het spoeddebat over de corruptiezaak... rond de wethouders De Mos en Gernaoui. De twee worden verdacht van omkoping. Eerder vandaag zegden de andere coalitiepartijen... VVD, D66 en GroenLinks het vertrouwen op in de partij... waarna het Haagse college viel. De fractievoorzitter van de groep De Mos zei tijdens het debat dat het voelt als een politieke afrekening... en dat sommige partijen op de stoel van de rechter zijn gaan zitten. Volgens GroenLinks kan het onderzoek wel jaren duren... en was het besluit daarom onvermijdelijk. Het Openbaar Ministerie eist geen straf tegen vier Belgen... die betrokken waren bij het doodschieten van twee mensen... in Hoge Zwaluwe in 2015. Volgens het OM was er sprake van noodweer... omdat de Belgen doelwit waren van een ribdeal. De vier mannen waren vastgebonden en één van hen was in zijn rug geschoten. Toen ze zich wisten los te maken hadden ze het recht zich te verdedigen... tegen het buitensporige geweld, vindt het OM. De Belgen schoten twee daders dood. Eén van hen was de leider van No Surrender uit Amsterdam. Twee anderen raakten ernstig gewond. In Putten is vanavond de razzia van 1944 herdacht. Toen voerde de Duitse bezetter 659 mannen weg. 552 hebben dat niet overleefd. Onder meer prinses Beatrix was bij de herdenking aanwezig. Ook was er een kranslegging. De razzia in Putten, 75 jaar geleden, was een vergelding... voor de aanslag op Duitse officieren. Eén kwam erbij om het leven. Als vergelding staken de Duitsers huizen in Putten in brand... en voerden de mannen af. De meeste belanden in concentratiekamp Neuengamma. Bij demonstraties in Irak tegen de regering van premier Mahdi... zijn vandaag zeker zeven doden en honderden gewonden gevallen... Op verschillende plaatsen in Irak gingen mensen de straat op. De betogers zijn boos over de corruptie, werkeloosheid... en het missen van basisvoorzieningen, zoals water en elektriciteit. Volgens berichten op sociale media schieten soldaten met scherp. Een menigte heeft ook de groene zone in Bagdad belaagd. Daar staan regeringsgebouwen en ambassades. En dan het weer, regen, soms met onweer en windstoten.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 took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent feel cold Don't feel nothing Just old scars little time.